Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Steeds meer scholen scoren een onvoldoende. De onderwijsinspectie komt ieder jaar met een groot onderzoek... en keek deze keer naar 225 basis- en middelbare scholen. 1 op de vijf scholen kreeg een onvoldoende of werd zelfs als zeer zwak beoordeeld. Verslaggever Onno Beukers weet wat er volgens de inspectie misgaat. Ja, toch basisvaardigheden, zoals dat dan genoemd wordt. En dan gaat het bijvoorbeeld om de taal, om het rekenen. Eh, die heb je nodig om verder te kunnen in de maatschappij. Maar eh, ja, in veel gevallen is dat dan, ja, schieten leerlingen daarin tekort. Maar op de meeste scholen gaat het wel gewoon goed. Volgens de onderwijsinspectie moeten de slechte scholen daar afkijken... zodat scholieren en studenten uiteindelijk betere lessen krijgen. In Leusden, vlakbij Amersfoort, is een bouwkraan weggezakt. En nu dreigt hij op huizen te vallen. Door het scheefzakken zijn ook gas- en waterleidingen geraakt, zegt de veiligheidsregio Utrecht. 20 woningen zijn voor de zekerheid ontruimd. De wereldberoemde spits Romario trekt zijn voetbalschoenen weer aan. De Braziliaan van 58 wil Amerika de Rio de Janeiro helpen. En dat is de club waar hij voorzitter is. En ook komt daarmee een droom van hem uit. Samenspelen met zijn zoon. Die tekende eerder dit jaar een contract bij die club. Fans kunnen Romario niet steeds in actie zien, want hij zegt een paar wedstrijden mee te gaan doen. En mensen in een stadje in de Amerikaanse staat Montana moesten gisteren waarschijnlijk even twee keer met hun ogen knipperen. Want er liep ineens een olifant rond. Het dier was ontsnapt uit een circus, ging aan de wandel. En deze vrouwen zaten in een auto en zagen de olifant dwars de weg oversteken a fucking elephant <laughs> walking down the road. <laughs> oh my god. Oh shit. Where are you going, friend? <laughs> En uiteindelijk hebben de verzorgers de olifant kunnen vangen... en nadat hij ook nog eens bij iemand in de tuin had gepoept. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd... door zijn uitstapje naar die stad.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 To the leaders of the land, we all one heart. Every one of us must lend freedom Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. uur ben ik begonnen met Love, Oh Love van Lionel Richie... gevolgd door Blast van Christina Aguilera.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 Kunt u gezellig aanschuiven, mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen... of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Oudendijk via 06 338 279 06 338 279 of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl every day. Yeah, yeah. know that you're real. I know what I want, and baby, it's you. Can't deny my feelings because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong I've seen you sometimes On your own, ending cries I knew I had to have you My whole tender me down Now you're by my side And I feel so good I'm nothing to hide Don't feel that I ever could Dreams can come true Look at me, babe, I'm with you You know you got to have hope You know you got to be strong Dreams can come true Look at me, babe, I'm with you You know you got to have hope You know you got to be strong for tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay? Yeah. Dreams can come true, look at me, baby, I'm with you. You know you got to have hope, you know you got to be strong. Dit to have them. You know you got Dreams at me, You know you got You know you got Baby I Love Your Way van The Big Mountain, gevolgd door Dreams van Gabrielle. De instrumentaal van de week. Joseph Harnell, geboren in 1924 en overleden in 2005, was een Amerikaanse componist, muzikant en arrangeur. En ik heb gekozen voor Fly Me to the Moon van Joe Harnell. ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. <laughs> Involves How I'm Supposed to Live Without You van Michael Bolton. I Love the Way You Love Me van on. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8 euro. Wel even van tevoren reserveren voor de maaltijd via 5740330. 5740330. En het is maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En de locatie? Pluspunt. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.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 questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I David Sell, geboren in 1943, is een Amerikaans-Britse acteur en zanger die het best bekend is voor zijn rol als uit Californië afkomstige regisseur Ken Hutch Hutchinson. De tegenspeler van boezemvriend van Paul Mitchell Glazer in de serie Starkey Hutch 1975 tot 1979 wat hij zegt over zichzelf. Mensen denken in het begin een beetje vreemd over me. Een blonde Noor met blauwe ogen die Mexicaanse volksliedjes zingt. Maar ik deed er voor mijn voordeel mee en kreeg een baan. En zo werd de muziek mijn toegang tot onderwijs. Hier is David Soul met Don't Give Up On Us. isn't just one night It's written in the through come Dit waren achterin volgens Toto Without Your Love en Ben van Michael Jackson.